Uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De VVD wil uitleg van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten over de effecten van de plannen voor het persoonsgebonden budget. Volgens het Centraal Planbureau leveren de voorstellen niet de gewenste besparing op. Het kabinet wil 900 miljoen euro bezuinigen door het overgrote deel van de pgb's te schrappen. Maar de plannen leveren niet meer op dan 600 miljoen en het werkelijke bezuinigingsbedrag kan nog lager worden, zegt het CPB. De oppositie wil dat de plannen van tafel gaan. PvdA-leider Cohen spreekt van bron Kamerlid Van van de regeringspartij VVD benadrukt dat de coalitie bij de besluiten niet over één nacht ijs is gegaan. Nog geen procent van de 180.000 AMBO-leden heeft meegedaan aan het referendum over het pensioenakkoord dat de Ouderenbond had uitgeschreven. Van de leden die wel telefonisch hun mening gaven, stemde de meerderheid voor het pensioenakkoord. De deelname is veel kleiner dan de 10 tot 15 procent waarop de AMBO had gehoopt. De opkomst is zo laag dat de bond het referendum als niet meer dan een peiling ziet. De AMBO is een van de vier FNV-bonden die een referendum houden over het principeakkoord dat de sociale partners in juni sloten. De federatieraad van van de FNV neemt maandag een definitief besluit over het pensioenakkoord. Vanaf 2015 moet er in nieuwe auto's een automatisch belsysteem zitten dat bij ongelukken onmiddellijk de nooddiensten waarschuwt. Eurocommissaris Nelly Kroes heeft dat aangekondigd. Het automatisch belsysteem halveert de aanrijdtijd voor ambulances en politie. Het systeem belt automatisch 112 en geeft de positie van het voertuig door. In 2009 is geprobeerd om het systeem vrijwillig in te voeren, maar dat stuitte op veel weerstand. De export van Duitsland is in juli voor de tweede maand op rij gekrompen. De uitvoer van goederen en extra diensten lag 1,8% lager dan in juni.